Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Transavia krijgt een boete omdat ze stagiairs hebben laten werken alsof ze in dienst waren. De vliegmaatschappij stuurde ze als zelfstandige stewards en stewardessen de lucht in... met dezelfde taken, verantwoordelijkheden en werkschema's als gewone medewerkers. Dat mag niet, zegt de inspectie. Tijdens je stage is het belangrijker dat je iets kunt leren dan dat je zelfstandig moet werken. Transavia overtrad volgens hen daarmee ook de regels van het minimumloon. De vliegmaatschappij zegt dat ze de stagiairs alsnog gaan betalen voor hun werk. En vandaag is de Eerste Kamer geïnstalleerd. Het houdt in dat alle 75 leden een eet af moesten leggen. En dat klinkt ongeveer zo. Zwaar, was voor velen de eerste keer. 39 politici waren nieuw in de Eerste Kamer en kregen dus vandaag ook officieel een nieuwe werkplek. Velen hiervan zijn van de boer-burgerbeweging. Zij hebben de afgelopen verkiezingen zo goed gedaan dat ze nu met 16 zetels de grootste zijn. En we gaan het record aantal dagen zonder regen verbreken. 16 jaar geleden bleef het 33 dagen droog in de beeld, waar weer mensen dit meten. En vandaag is het de 32e dag zonder regen daar. Het blijft nog wel even warm en zomers, dus dikke kans dat overmorgen het droogterecord wordt verbroken. En honderden Delftse studenten die trekken door de stad met kwasten en gereedschapskisten om bewoners te helpen. Doen ze voor de tweede keer op rij tijdens de Studentenvrijwilligersweek. Ook deze jongen verruilt een pilsje voor een verfroller. We zijn voor deze man zijn huis een beetje aan het opknappen. En dat is wel, het is echt wel leuk werk. Het, heeft een beetje een, eh, het geeft wel een voldaan gevoel. En het is wel leuk om een keer een beetje uit je studentenbubbel te, te komen. En eh, een keer iets anders te doen voor iemand. Studenten willen zo hun stadsgenoten wat beter leren kennen. Uiteindelijk moet iedereen iedereen zich op zijn plek voelen in een stad. We wonen allemaal samen in de stad. Ik zou het heel vervelend vinden als mensen die zelf in Delft wonen een soort van afkeur naar, naar studenten zouden krijgen. 16 studentenverenigingen doen mee met de actie. Het weer, het is nog steeds zomers warm, 26 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het wel iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. Vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging doordat er een auto in brand staat. De oprit is daar dicht. 20 minuten op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Half uur vertraging op de A10 vanuit het Koenplein uh, richting Durgerdam. Vanaf Amsterdam de Baarsjes 5 15 kilometer file. A27 is weer vrijgegeven vanuit Almere naar Gorken, Maar tussen Hilversum en knooppunt Lunetten nog wel 10 kilometer file na een ongeluk.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 radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhits. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi's bushy, bushy blonde hair, serving USA.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 roll off the rocks She'll forever hold a spot inside my soul We'd blister in the sun We couldn't wait to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song.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 Transavia wordt beboet voor de inzet van stagiairs als volwaardige medewerkers. Vorig jaar waren 60 studenten van de mbo-instelling een aantal maanden als gewone medewerkers aan de slag. De stagiairs krijgen nu een nabetaling. De hoogte van de boete is nog niet bekend. En minister Weerwind voor rechtsbescherming stelt onafhankelijk toezicht in... bij de pompenkliniek in Nijmegen. De beveiliging van de kliniek was vorig jaar niet op orde. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid... was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg.